Michel Koenen met het NOS-journaal. België is te ver Brussel en Parijs, dat stelt Human Rights Watch. De politie zou bij arrestaties buitensporig geweld hebben gebruikt. Mensen kregen klappen en agenten zouden beledigende opmerkingen hebben geroepen... zoals vuile Arabier. Ook noemt Human Rights Watch de langdurige inzet van het leger... om de politie te ondersteunen onwenselijk... en bedreigen nieuwe terreurwetten de mensenrechten. Melania Trump heeft voor het eerst sinds de Republikeinse Conventie in juli weer een campagnespeech gegeven. De vrouw van Donald Trump sprak over haar rol als moeder en hoe belangrijk Amerika voor haar was als immigrant uit Slovenië. Verder zei Melania Trump dat ze zich als first lady wil inzetten tegen cyberpesten. Ze noemde de Amerikaanse cultuur te gemeen en te ruw. De KNVB laat fans meepraten over vernieuwingen van de competities in het betaald voetbal. In een enquête op internet mogen de fans zich uitspreken over het aantal clubs in de eredivisie, play-offs voor de strijd om het kampioenschap en de ideale maand om de competitie te beginnen. In mei worden de plannen besproken. Ajax heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. De Amsterdammers wonnen met 3-2 van Celta de Vigo. Eerder op de avond speelde Feyenoord in Oekraïne met 1-1 gelijk tegen Zorya Luhansk... en werd Maccabi Tel Aviv AZ 0-0. Beide ploegen kunnen nog doorgaan naar de volgende ronde. Het weer nog. Lokaal kan wat regen vallen en het koelt af tot een graad of 6... Overdag bewolkt met vooral in het westen wat regen.